uur. moet met het RWS Journaal. President Trump heeft bij zijn bezoek aan Saoedi-Arabië zijn handtekening gezet... onder de grootste wapenovereenkomst die de Amerikanen ooit hebben gesloten. De VS levert de Saoedi's voor 110 miljard dollar aan wapentuig. De komende 10 jaar komt daar nog eens voor 350 miljard dollar bij. Volgens de Amerikaanse regering is het nodig vanwege de Iraanse agressie in de regio... en om terrorisme in het gebied te bestrijden. Een wijkagent in Amsterdam heeft vanmiddag haar werk gedaan met een hoofddoek om. Ze is geen moslima, maar wilde het hoofddoekverbod bij de politie onder de aandacht brengen. De Amsterdamse korpschef Albersberg stelde deze week al voor om het verbod op te heffen. Volgens hem lukt het dan beter om agenten met een migratieachtergrond in dienst te nemen. Shell heeft een olieplatform op de Noordzee deels ontruimd vanwege een gaslek. Voor de zekerheid zijn zo'n 30 van de 176 werknemers van het booreiland bij Shetland gehaald. Omdat ze niet essentieel zijn voor de productie. Volgens Shell is het lek op het platform inmiddels ontdekt en kan het gas zich niet verder verspreiden. Er is geen gevaar voor het milieu, zegt het bedrijf. De druk op de Braziliaanse president Temer neemt toe... nu de Socialistische Partij zich terugtrekt uit de regeringscoalitie... en Temers aftreden eist. Er loopt een corruptieonderzoek naar de president. Op een geluidsopname zou te horen zijn dat de president instemt... met het betalen van zwijggeld aan een veroordeelde corrupte politicus. Volgens Temer zelf is er geknoeid met de opname... en heeft hij niets misdaan. AZ en Utrecht staan in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 4-1 van Groningen. De eerste wedstrijd tegen Groningen wonnen ze ook met 4-1. Ook Utrecht is overtuigend door naar de finale... door Herenveen thuis met 2-1 te verslaan. De uitwedstrijden hadden de Utrechters gewonnen met 3-1. Het weer nog, het is een heldere avond.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 DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. journey into sound, into sound. música está de puta madre. de puta madre. Destelli. My house is your house, and your house is mine, mine, language of house music.